uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van de NOS op 3. Opnieuw heel veel nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er bijna 5500. Het zijn er 1800 meer dan gisteren. Ter vergelijking, vorige week waren het er 826 op donderdag. Ook minister De Jonge heeft de nieuwe cijfers gezien. En dat kan inderdaad leiden tot een ander advies van andere landen... of Nederlanders eh, nog welkom zijn en of er misschien extra regels gaan gelden... voor Nederlanders die op reis gaan. Dat is zo. En, en, en dat ook eh, zou een reden kunnen zijn om in te grijpen. Niet voor niets, gegeven die rappe stijging, hebben wij spoedadvies gevraagd dat krijgen we vandaag. En als er dan maatregelen nodig zijn, maakt het kabinet die morgen bekend. Dat het aantal besmettingen zo snel oploopt is nog niet te zien in de ziekenhuizen. Daar liggen zelfs minder coronapatiënten dan gisteren. 196 zijn dat er nu 90 mensen liggen met corona op de IC. De Olympische Spelen worden deze zomer gehouden met lege tribunes, heeft de regering in Japan besloten. Eerder was al besloten dat er geen buitenlandse fans bij mochten. Japanse fans zijn dus ook niet welkom. In Tokio geldt de noodtoestand vanwege corona. Politie van Den Haag is op zoek naar mensen die gistermiddag hebben gezien dat een stoeptegel vanaf een brug werd gegooid. De stoeptegel ging door de voorruit van een auto. De vrouw die achter het stuur zat werd net niet geraakt. En in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is de KNVB uitgekomen bij een oude bekende. Er komen gesprekken met Louis van Gaal in Portugal, waar hij een huis heeft. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg is het serieus. Ik neem aan, maar dat is wel een aanname, dat, eh, dat ze niet zomaar in het vliegtuig zijn gestapt. Dat ze wel weten dat de deur in ieder geval open wordt gedaan als ze aanbellen straks bij het huis van eh, Louis van Gaal in Portugal. Hij moet de opvolger worden van Frank de Boer, die opstapte na de uitschakeling van Oranje op het EK. Het weer op veel plaatsen zon, maar vanmiddag kan er ook een bui ontstaan. Ook morgen eerst weer zon en later op de dag kans op een bui. En net als vandaag 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een korte file bij Roelevarensveen van 5 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam op de ring Noord...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 sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo guitarra, gitana, io che so sempre cantare, però siempre sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo papà gitana, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo papà gitana, che so sempre cantare. it all from the start until the end. All oh, the highs of the beginning, I can feel it in my bones. We don't stand, never stand alone. We didn't come this far to give up on the dreams inside our hearts. If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fight It won't be easy, but we'll always keep the dream alive.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 De Europese Commissie heeft de Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen... boete van bijna 900 miljoen euro opgelegd... omdat ze bewust hun diesels minder schoonmaakten. En de directie van de KNVB is onderweg naar Portugal... voor een gesprek met Louis van Gaal... of hij bondscoach van het Nederlands elftal wil worden. Het weer, vanmiddag is het zonnig met landinwaarts enkele buien en kans op onweer. 21 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land. Vanavond klaart het op en koelt het af naar de graad of 13.